your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam mix Marathon. Florian Hamelink. Here we go! bij de Slam Mix Marathon. Iedere vrijdag luiden we dat weekend lekker in met de beste DJ's in de mix. 24 uur lang. Met vanmiddag nog om 4 uur jouw kans op tickets voor Medusa in Paradiso Amsterdam. Vanaf 4 uur hoor je zijn set hier op Slam. En vanaf dan maak je kans op die tickets. Het enige wat je moet doen is Medusa sturen tijdens zijn set. Als je op de radio komt, dan win je. En nu tijd voor een nieuw talent in de mix. De allereerste keer dat we hem hebben hier in de Slam Mix Marathon. Begin dit jaar brak hij door met zijn debuuthit Rumors. Thomas Gray uit eh, Canada komt hij is pas 21 jaar. Maar hij heeft al support gekregen van David Guetta, Afrojack, Nicky Romero. Heeft zelfs een officiële remix uitgebracht voor Martin Garrix. En nu scoort hij een grote hit met deze, Rumors. After time, we're dependent Thoughts running through my mind My shoulders carry all the pressure yeah. Even though I'm so relentless No matter how hard I try It feels like it ain't getting better Oh, if only I can find the light to illuminate the dark inside, escape from all the fear. bij een eh, remix van Bruno Mars. Daarmee ging hij toen viraal op TikTok. En nu drie jaar later flikt hij het gewoon opnieuw, maar dan met eigen muziek. Hij trapte net zijn mix ermee af. Rumors, je een uur lang in de mix. Of hoort nu een uur lang in de mix, moet ik zeggen. Thomas Gray, hij is nog lang niet klaar. Sterker nog, hij is pas net begonnen. En ik zit even zijn usb stickje te bekijken. Overal staat een release bij. Nog niet uitgebrachte muziek, alleen maar in de mix. Exclusief hier bij Slam. Dit is een uur lang in de Mix Marathon bij Slam. Thomas Gray. Slam. Looks like there's rain up ahead. Like there's a crack in the heavens. Feels like my day could be turning. Like I can tell that my life's gonna change. If you could see me now, I'd probably let you down. got me begging, baby bril voor opzetten om heel de line-up te kunnen lezen. De letters zijn zo klein omdat er zoveel artiesten komen. Maar ook hij staat ertussen. Thomas Gray op de line-up van Tomorrowland. Gisteren werd de volledige line-up bekendgemaakt voor dit jaar. Onder andere David Guetta, Steve Aoki, Martin Garrix. Armin van Buren staan allemaal op de line-up. Ja, en voor het eerst valt op Kelvin Harris. Ook hij is erbij. Ook hij staat op dat immense en hopelijk hele podium van Tomorrowland in het Belgische Boom. Morgen gaat de kaartverkoop los. Het zal vast wel weer zo uitverkocht zijn. Heel de wereld vliegt naar België toe om eh, dat festival mee te maken. Dus wees er op tijd bij. En vandaag op Slam ook een festival. Die is helemaal gratis. Dit is de Mix Marathon met In de Mix nu een uur lang. Dit is Thomas Gray. Kiss me all before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. That baby, you the best. looking back. kid, I've been a G. Yeah. If I was you, I would cut up my wrists and Exotic all over her body. Oh. She just wanna roll and I don't mind it. was a kid, I've been legit. I don't think I will believe my Slam. Dit is Thomas Gray tijdens de Mix Marathon. Over een eh, kwartier gaan we los met een Mix Marathon Request. Al jouw verzoekjes zijn welkom. Drop ze even via een berichtje in de Slam app. Of nog beter, spreek het even in. Welk liedje wil je dat ik zo meteen voor je ga draaien tijdens het Request Hour? Ga ik proberen zoveel mogelijk verzoekjes te draaien. Dus kom maar door met je verzoekje via de Slam app. Vanaf 12 uur hoor je ze dan ja, wellicht voorbij komen. En nu in de mix, Thomas Gray bij Slam Io me hopp di naito, kimi mo control. Slow down for the night, oh. Let me know, let me know that you down for the vibe. Are you down for the vibe? Oh. We don't say bye bye. You can see my eyes, then I'm on your eyes, Oh, I believe by the lights. Your body be smiling, oh. These are the nights I love. Thomas Gray, 21 graden is hij pas, uit Canada. Scoorde begin dit jaar zijn allereerste grote hit. Dus dit nu gewoon een uur lang te vlammen hier zo op Slam... tijdens de mixmarathon. Jordan I Adore You. Hugo in zijn, eh, zijn remix. En nog een eh, paar minuten om je verzoekjes door te geven. Slam Mix Marathon Request is onderweg. Over een paar minuten draai ik jouw verzoekjes in de mix. Veel plezier bij Jarno van der Wielen. Zometeen. fucked